12 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij zijn bezoek aan Mexico heeft de paus flink uitgehaald... naar de leiders van de Rooms-Katholieke Kerk in het land. Franciscus vindt dat de Mexicaanse bisschoppen zich veel meer moeten inzetten... om het geweld van drugsbendes te stoppen. De paus zegt dat dit vraagt om profetische moed... en maatschappelijke inzet van de kerk. Mexico is al jaren in de greep van geweld... als gevolg van een oorlog tussen de staat en de machtige kartels. In Houten heeft brand in een elektriciteitsruimte onder een appartementencomplex. Daardoor viel de stroom uit in de wijk. 1500 woningen zaten urenlang zonder elektriciteit. Het merendeel heeft inmiddels weer stroom. Vanwege de brand zijn de bovengelegen woningen ontruimd. De bewoners van 50 appartementen zijn opgevangen in een nabijgelegen wooncentrum. De brand veroorzaakte ook overlast voor het treinverkeer. De rook waaide richting het naastgelegen station Houten-Castellum... waardoor het station een tijdje gesloten moest worden. Cuba heeft een Amerikaanse Hellfire-raket teruggestuurd naar de VS. Die was in 2014 per ongeluk naar het eiland verscheept... door medewerkers van wapenfabrikant Lockheed Martin. Het gebeurde bij het terugsturen van NAVO-materieel... na een trainingsmissie in Europa. De blunder werd verzwegen totdat de Wall Street Journal er onlangs over schreef. De raket is een dummy, wat betekent dat er geen explosieven in zitten. Toch waren de Amerikanen bang dat Cuba veel van de technologie in de raket zou kunnen leren. In de Eredivisie heeft Vitesse in Arnhem met 3-0 gewonnen van Heerenveen. Door de winst stegen de Arnhemmers naar de zesde plaats. De Graafschap staat niet langer laatste na een 0-0 gelijkspel in Tilburg tegen Willem II. Dat was genoeg om op doelsaldo Cambuur voorbij te gaan. FC Twente won vanavond voor de derde keer op rij 1-0 tegen Rode JC in Kerkrade en steeg naar de dertiende plek. Ook AZ won, de Alkmaarders versloegen in Almelo Heracles met 6-3 en staan nu vierde, 1 punt achter Heracles. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuiden kans op regen of natte sneeuw. Vannacht daalt de temperatuur tot vlak bij het vriespunt. Morgen op veel plaatsen regen en natte sneeuw. In Limburg kan er s'avonds ook droge sneeuw vallen.